Gert met het NOS-journaal. Bij Russische aanval op de zuid oekraïense stad Mykolaiv... is vannacht een van de belangrijkste graanhandelaren van het land gedood. Het gaat om de 74-jarige Oleksiy Varatursky. Ook zijn vrouw kwam om het leven. President Zelensky heeft zijn medeleven betuigd. Hij zegt dat de graanhandelaar decennia lang een onschatbare bijdrage heeft geleverd... aan de ontwikkeling van de regio en de landbouw- en scheepbouwindustrie in Oekraïne. Na de overstroming in de Amerikaanse staat Kentucky zijn inmiddels 26 doden geteld. Waarschijnlijk loopt het dodental nog verder op, omdat nog veel mensen worden vermist. De gouverneur van Kentucky denkt dat het nog weken duurt voordat alle slachtoffers zijn gevonden. Door aanhoudende regen zijn rivieren buiten oevers getreden en staan hele dorpen onder water het stadion van Rode JC in Kerkrade heeft korte tijd brand gewoed. Uit het dak van een hotel dat bij het complex hoort kwamen dikke zwarte rookwolken. Een deel van het stadion werd ontruimd. Daar was op dat moment het Wereldmuziekconcours aan de gang. Inmiddels mag het publiek weer naar binnen. Bij de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa dreigt opnieuw een staking. Vorige week legde het grondpersoneel het werk neer... waardoor duizenden reizigers werden gedupeerd. Nu zijn het de piloten die het werk dreigen neer te leggen. Zij eisen een loonsverhoging van ruim 5% vanwege de toegenomen werkdruk en de hoge inflatie. Een datum voor de staking is nog niet genoemd. Annemiek van Vleuten heeft de Tour de France voor vrouwen gewonnen. Ze won de achtste en laatste etappe. Op de slotklim naar La Superplanche de Belleville kwam ze solo over de finish. Demi Vollering eindigt als tweede in het algemeen klassement... en wint daarnaast het bergklassement. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Hongarije gewonnen... voor de, voor de Mercedes van Hamilton en Russell. Het was een flinke inhaalrace voor Verstappen. Hij startte vanaf plek 10. Concurrent Leclerc eindigt op plek 6. Dat betekent dat Verstappen in de stand van het WK nog verder uitloopt. Het weer overwege bewolkt en af en toe regen of motregen. Ook vanavond en vannacht bewolking en soms regen. Morgen overdag eerst grijs.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 It's all the fame if you ain't flipping the models. I see you driving sports cars, ain't hitting a throttle, and I be down. I do hundred top down and goggles. Get off the freeway, exit 106 and parked it. Ashtray, good day, time to fuck it. Gucci collar for dollar, got out and walked it. I speak thin, cause baby I can't talk it. Whoa, uh, sweating, uh, hot up in this joint. Vocal, tank top on at this point.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 Twijfel, soms heb ik ook twijfels. Maar wanneer je praat over je zorgen, is het nooit te laat. Ik zal je horen. Hoop is Weet je nog wat hoop is? Ben je vaak alleen tussen de mensen? Niemand die wat weet van jouw ellende. Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen en gedachten je verstoort. Hou me vast, ik kan je dragen tot jouw angsten zijn verteerd Wees niet bang om te gaan praten. Ik luister naar je elke keer. Als jij nog steeds je schaduw draagt, kom dan naast me staan. Ik ben hier voor jou, ik wil jou verstaan. Er is zoveel dat je nog kan zijn. En is de ruis te veel als je dat niet wilt? Het is stil bij mij. hoe jij dat hebt gedaan, om welke reden. Vieren, wat zo nog te vieren. Als je dat vergeet, mag jij me vragen hoe ik dat toen deed in mijn verhalen. Maar als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort als je zoveel steeds moet voelen, gedachten je verstoort.